Ook is er van alles in beslag genomen. Met 22 locaties is er veel om naar te zoeken en veel om te vinden. Maar op dit moment hebben we wel eh, beslag gelegd op gegevensdragers zoals telefoons, computers. Eh, we hebben auto's in beslag genomen. Daarnaast is er contant geld gevonden. Eh, en de, ja, de rest van de dag zal moeten blijken wat er nog meer aan relevant bewijs is. Ook in Servië en Luxemburg worden huizen onder ondersteboven gehaald. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is voorlopig niet te zien in de Tweede Kamer. Ze is overbelast en heeft zich ziek gemeld. Ouwehand hoopt de komende tijd te herstellen en eind januari terug te keren op haar blauwe stoeltje in de Kamer. De nummer 2 van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wordt nu tijdelijk fractievoorzitter. Hij mag dan wat aan de dure kant zijn. Toch hebben steeds meer jongeren een iPhone. Van de jongeren van 18 tot 24 heeft 60% zo'n ding. Dan worden er nog steeds wel meer Samsung-telefoons verkocht in Nederland. Maar die zijn vooral populair bij 35-plussers. En goed nieuws voor Bolletje en de Ruiter. Want in een dierentuin in Nieuw-Zeeland zijn de beschuiten met muisjes niet aan te slepen. Er zijn in korte tijd vier ringstaartmaki-tweelingen geboren. Je weet wel, die schattige aapjes met gekrulde staartjes. De verzorgers kunnen het niet geloven. We're all in shock to be honest. It means that this boy here, this is Zeus, the father, has done his job. Ja, het mannetje Zeus is dus een echte player en hij heeft hard gewerkt, want hij moest vier ringstaartmakiewijfjes wijfjes bezwangeren binnen anderhalve dag. Because he only has a 24 to 36 hour window while they're in that season and they only breed once a year. So he got around very well. <laughs> Het weer in het noorden wolken, in het zuiden vooral zonneschijn. Het is 15 of 16 graden, dus een lekkere herfstjas is genoeg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Vielen staan er nog op de A2 richting Amsterdam tussen Maarsen en Breukelen. 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is zo'n 10 minuten. En op de ringweg Amsterdam, de A10, eh, staat richting Zaandam een file van 6 kilometer bij Amsterdam Slotervaart. Komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is inmiddels opgelopen tot een kwartier.